Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het instellen van een strafprocedure tegen Hongarije. Daarvoor was een tweederde meerderheid nodig en die werd gehaald. De stemming was naar aanleiding van een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Sargentini. Zij stelt daarin dat de Hongaarse regering de rechtsstaat en de democratie structureel bedreigt. De artikel 7-procedure die nu begint kan uiteindelijk betekenen dat Hongarije in de EU zijn stemrecht verliest. Seksueel misbruik in de Duitse kerk is al decennia lang wijdverbreid... blijkt uit een rapport dat in handen is van het Duitse weekblad Der Spiegel. Sinds de Tweede Wereldoorlog gaat het om bijna 3700 gevallen. Eén op de zes zaken is een verkrachtingszaak. Bijna 1700 geestelijken waren bij het misbruik betrokken. De meeste slachtoffers waren 13 jaar of jonger. Meestal waren het jongens. De katholieke kerk kende eerder al grote misbruiksschandalen in de VS, Chili en Australië. Het afnemen van DNA van veroordeelde criminelen duurt nog altijd te lang... waardoor eventuele nieuwe misdrijven door de criminelen niet snel worden opgelost. Dat staat in een kritisch rapport aan het kabinet. De schrijver schreef drie jaar geleden ook al een kritisch rapport... vlak na de moord op oud-D66-politica Els Borst. Het OM had onder meer verzuimd DNA af te nemen... bij de verdachte Bart van U. De afgelopen drie jaar is amper iets verbeterd, staat in het nieuwe rapport. De commotie over Nederlandse steun aan strijdende groeperingen in Syrië verandert niets aan de vervolging van jihadisten in Nederland, stelt het OM. Het OM zegt zijn eigen definitie van terrorisme te hanteren en Nederlanders die zich aansluiten bij terreurgroepen zijn strafbaar en worden vervolgd.